Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oeganda is een nieuwe wet tegen LHBTI'ers voorlopig uitgesteld. President Museveni wil de wet aan laten passen. Volgens correspondent Saskia Houttuin is er onduidelijkheid over. Of hij die wet juist strenger wil maken of juist zou willen afzwakken. Homoseksualiteit is al heel lang strafbaar in Oeganda. Je kan al levenslang krijgen als je seks hebt met iemand van hetzelfde geslacht. Maar ja, waarmee hij precies eh, welke kant hij daarmee op wil, dat is dus nog niet eh, duidelijk. Met de nieuwe wet zou je ook de doodstraf kunnen krijgen als je bijvoorbeeld homo bent. Mensenrechtenactivisten zijn blij dat de wet nu is uitgesteld... maar ze zijn ook bang, want ze weten dat het uitstel niet het einde van de wet betekent. Vitesse moet op het matje komen bij voetbalbond KNVB... om uitleg te geven over Roman Abramovic, een rijke Rus... die in het geheim veel geld zou hebben gestoken in de club. Meldt de Britse krant The Guardian. Hij zou minstens 117 miljoen euro hebben overgemaakt aan de Georgiër Jordania... die 13 jaar geleden de club kocht. Dat zou betekenen dat hij werd beïnvloed door die rijke Rus, terwijl dat helemaal niet mocht. In Denemarken hebben onderzoekers twee vikingschatten gevonden... met in totaal 300 munten van zo'n 1000 jaar oud. De schat werd vorig jaar ontdekt bij ruïnes van een vikingkasteel. Volgens experts van een museum komen de munten uit de tijd van vikingkoning Harald Blauwtand... De munten zijn bijzonder omdat er een kruis op staat... en Blauwtand was de eerste vikingkoning die zich bekeerde tot het christendom. Ja, het weekend is nog maar net begonnen en in België vloeit het bier al rijkelijk. De douane heeft daar 2000 blikken Amerikaans bier door de goot gespoeld. De lading was op weg naar Duitsland. Maar ja, wat was het probleem? Op de blikken stond het merk en dan daaronder het champagne onder de bieren. Daar waren de Fransen boos over geworden, want zij maken de enige echte champagne. Nou, op Frans verzoek is die hele lading duizenden liters, heeft de eindbestemming dus niet gehaald. Diegenen die dat bier hadden willen importeren, die zullen dus met iets anders moeten proosten. Het weer vanavond overal kans op regenbuien en het kan zelfs onweren. De buien trekken richting het noorden over het land. Morgen begint met zon, maar later op de dag bewolking en regen. Het wordt 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Op de N208 rijdt het nog langzaam van Sassenheim naar Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud. En op de N247 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Horen. Voor Broek in Waterland is de vertraging 5 minuten.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 making sex with a machine. lesson yet. Set the turkey to the carving knife. What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the stag at bay.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 Said the pike of Thought the day it disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why? Tell me why?